Drie uur. Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS. Keizer stapt per direct op. Hij was een opspraak geraakt door de aankoop van zijn crematiebedrijf... waarbij zou zijn gerommeld. Keizer had zijn taken al tijdelijk neergelegd. Zaterdag hoopte hij herkozen te worden op het VVD-partijcongres. Dat is nu van de baan. In een verklaring zegt Keizer dat de partij een voorzitter nodig heeft... die zich volledig kan inzetten en concentreren op de uitoefening van zijn taak. Hij zegt opnieuw dat hij niks verkeerd heeft gedaan. Rond deze tijd praat D66-leider Pechtold opnieuw met informateur Schippers. Zijn partij wordt door een aantal partijen genoemd als logische deelnemer aan een coalitie waarin ook de ChristenUnie zou zitten. Maar Pechtold vindt de combinatie met die partij onwenselijk. ChristenUnie-voorman Segers zei vanochtend dat hij bereid is om te praten over deelname aan een kabinet, maar hij voegde eraan toe dat dat dan wel door alle partijen moet worden gedragen. Het gaat weer goed met de banken, zegt de Nederlandse Bank in een halfjaarlijks rapport. Na de financiële crisis hebben ze zich goed hersteld en flinke buffers aangelegd. Ook is er meer vertrouwen van burgers in banken. over de pensioenfondsen is de Nederlandse bank somberder. De fondsen gaan maar moeizaam vooruit. Door de lage rente en onzekere opbrengsten uit beleggingen blijven ze erg kwetsbaar. Het campagneteam van Trump heeft voor de verkiezingen zeker 18 keer contact gehad met de Russen. Persbureau Reuters heeft dat gehoord van Amerikaanse ambtenaren. Adviseurs van Trump zouden zes keer hebben gesproken met de Russische ambassadeur. De berichten over contacten van Team Trump met de Russen worden onderzocht door een speciaal aanklager. Het weer bewolkt en in de oostelijke helft van het land nog wat regen of motregen. In het westen droog en soms wat zon. Het wordt 15 tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt en een enkele bui. Dan wordt het een graadje warmer. In het weekeinde komt er meer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Maar Matchbox nu gepresenteerd door Hans Wassen. En wat heb ik nog voor u? Ik heb eh, nog een heerlijk uurtje muziek voor u uit de jaren 1980. En we gaan straks door met nummertje 19 en wel een Nederlandse zanger. Song for the Children van Oscar Hedders. I'm gonna tell you was Oscar Harris met Song for the Children. We gaan door met nummer 18, want we moeten op naar de, naar de 10 natuurlijk. De top 10, daar gaan we heen. Ride on my fire, Dan Hartman en Roletta Hathaway. Ja, we gaan door met een Egyptische zanger. Ja, dan zou je wel zeggen, wie is dat nou weer? Hij is heel vaak te horen op Vangelis. Hij heeft, heel, hij heeft een, een behoorlijke hit gehad met My Friend the Wind... en Forever and Ever. Maar dat gaan we niet draaien van hem. We gaan draaien van hem Last in Love, Demis Roussos. Best part of love is the thinnest lies. It don't count for much, but I'm not letting go. I believe there's so much to believe in. So lift your eyes if you feel you can. Reach for a star and I'll show you a plan. I figured it out, what I needed was someone to show me. en op nummer 13, echt geen ongeluksgetal... Waar, eh, gaat het over een groepje die heet Jay and the American. het einde van de jaren 50, van de 20e eeuw... deden enkele studenten van de New York University... een auditie bij Lieber Stoller. Ze gaven de groep de naam Binky Jones and the Americans. Maar ze hadden een zanger die heette Jay... en ze vonden Jay and the Americans vonden ze toch beter klinken. Cara Mia op nummer 13. Must luistert naar het leukste radiostation van Nederland. to the hip, hip hop, you don't stop the rockin' to the bang, bang boogie.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 Rock, rock, y'all. Do it on the floor. I'm gonna freak your head. I'm gonna freak figure that I'm gonna move you out of this atmosphere. Cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggles in your behind. I said a one, two, three, four. Come on, girls, I get on the floor. I come alive, yo. Give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said a one, two, three, four. Tell me one, to my, what are you waiting for? To the hip, hop, the hippie to the hip hippie, the hip, hip, hop, hopper, you don't stop. Ja, dat waren de, eh, de Rappers Delight met Sugar Hill Gang. Ja, waar gaan we mee door? We gaan door met ja, Stevie Wonder. Ja, hoe kan het ook anders dat hij in die top 40 staat van 1980? Een geweldige zanger. En daar gaan we mee verder. En we gaan even kijken wat we daarvoor hebben. Master Blaster. en na Stevie Wonder duikelen we zo de top 10 in van 1980. En we gaan door met een Nederlandse popduo. En die bestaat uit Alice May en Karen Wood. Maar zo heette ze eigenlijk niet. Ze heette Aaltje en Doetie de Vries. Uit uit Wellinga. Nee, Uiterwellingerga. Nou, waar dat moet liggen, ik denk in Friesland ergens. Maar goed, we gaan door met May Wood. Late at Night op nummer 10. nummer 9 eh, vonden we Spargo met You and Me. En we gaan door met een Duitse band. De Gambay Dance Band. En die waren in de jaren 60 en het begin de jaren 80 van de 20e eeuw enkele hits. scoren met Caribische muziek. In Nederland zijn ze vooral bekend geworden om hun nummer 1 hit Sun of Jamaica. young boy. I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol, and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream, a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies, and beautiful warm hearted girls. love right from the beginning. Stars falling down from the sleepy lagoon. Palms swaying under the moon. And we swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can. Save up every dime. And one day, I'll return. Come back home to you. And then I'll stay forever forever Ja, de zee. <laughs> Ja, daar moet je meteen een zand voor denken. Son of Jamaica van de Conway Dance Band. We gaan door met een Amerikaanse zanger, een singer-songwriter. En die zingt Crying, maar is ook heel bekend geworden door Roy Orbison. Maar hier is Don McLean op nummertje 6. I was alright For a while, I could smile for a while. But when I saw you last night, you held my hand so tight. When you stopped to say hello, and though you wished me well, you couldn't that I didn't cry over you crying over you then you said this so long left me standing all alone alone and crying crying, crying, crying. It's hard to understand that the touch of your hand can start me crying. I thought that I was over you, but it's true. Ah, dat was Don McLean met Crying. We gaan door met een liedje uit een film. Een Amerikaanse romantische musical uit 1980. Van regisseur Roberta Greenwald. Met in de hoofdrollen Olivia Newton-John, Michael Beck en Gene Kelly. En hier staat hij op nummer 3, Xanadu. we zijn nu aangeland bij nummertje 2. En nummer 2, dat is een hele verrassende, kan ik u wel zeggen. Dat is een... Ja, dat zijn accordeonisten uit sint Willy Willybroord. En die hebben uh, eh, 26 eh, weken... Hadden zij in 1980 eh, in de top 40 gestaan. En hun hoogste notering was nummer 8. En net hadden denken, ja, wie waren dat ook alweer? Maar ik denk zeker, als u hem hoort, dan denkt u... oh ja, dat was die. toen ik deze draaide, toen kwam eh, technicus Ronald... <laughs> die kwam even uit de keuken en die ging aan mijn voorhoofd voelen... of ik wel helemaal normaal was. Maar ja, het is toch wel een leuk plaatje. En nummer twee is toch nummer twee, hoe je het ook gaat bekijken. En we gaan nu door met nummertje 1 uiteraard. Dat komt altijd naar nummer, 1, naar nummer 2.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 Goed, ik ga afsluiten met de Cats. En heel toepasselijk, The End of the Show. Maar die stond eigenlijk op nummer 40 in 1980. Yes, I do. I've got to face the truth. You've done the best you could. I enjoyed it quite a bit, but I really must admit that it could have been better.